Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Antwerpen is mogelijk een terreuraanslag vereideld. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van de politie en burgemeester De Wever. Een auto reed er rond 11 uur vanochtend met hoge snelheid de winkelstraat De Mer op... waardoor voetgangers opzij moesten springen. Militairen in de buurt probeerden de auto te stoppen... maar de wagen ging er vandoor en reed door rood. Verderop lukte het de politie de auto te onderscheppen... De bestuurder is aangehouden. Het is niet bekend of hij gewapend was. De Antwerpse politie zegt dat er vanwege het incident extra agenten en militairen worden ingezet. Vanmiddag is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De 150 leden legden de eed of de belofte af. 71 van hen zijn nieuw. Sommige nieuwelingen waren nog wat onwennig. Theo Hiddema van Forum voor Democratie kreeg uitleg bij de interruptiemicrofoons van PVV'er Bosma. Volgens Kamervoorzitter Ariep is er door de aanslag in Londen een donkere schaduw gevallen over de verder zo feestelijke dag. Ons hart gaat uit naar de collega's in Westminster en het Britse volk. Een agent die in 2013 in Eindhoven een meisje van 18 doodreed... krijgt in hoger beroep een taakstraf van 80 uur en een rijontzegging van 6 maanden. Het ongeluk gebeurde toen de agent met een arrestatieteam onderweg was naar een noodsituatie. Op een kruising raakte hij het meisje op een scooter met hoge snelheid. De advocaat van de agent en het OM hadden in hoger beroep vrijspraak geëist. Hij zou zich aan alle voorschriften hebben gehouden. Maar het Hof in Den Bosch vond dat hij zijn snelheid had moeten aanpassen. De Europese Commissie heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen. Hij moest uitleg geven over de uitspraak van president Erdogan... dat Europeanen nergens meer veilig over straat zouden kunnen. Hij zei niet wat hij daarmee precies bedoelde. De woordvoerder van de Commissie wilde na afloop niet zeggen... wat de Turkse EU-ambassadeur heeft gezegd weer nog vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De temperatuur loopt op naar 11 tot lokaal 16 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. In het weekend zijn er meer wolken en is het een graadje koeler, maar het blijft overal droog. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam, de A10 in beide richtingen... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer...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 welkom bij het tweede uur van deze Matchbox... in de vierde jaargang aflevering 62. We hebben weer een uur met heerlijke muziek voor je. We beginnen zo meteen met eh, een stevige van de Pointer Sisters... en daarna Ronnie Hawkins en de Hawks. Wie? Ronnie Hawkins en de Hawks. En het komende uur hebben we nog eh, daarna Pete Townsend en Ronnie Lane. We hebben In Excess, de Beatles natuurlijk... Alweer Jimi Hendrix, Bruce Channel Boudewijn de Groot. Ga maar door. Veel plezier. Komende uur. gosh, you're mighty. Yes, we can, I know we can. We can, make it, y'all. oh, yeah, we can make it, y'all. Oh, you only oh, try. Use a cobra snake for a necktie. Got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made from a human skull. Now come on, baby, let's take a little walk and tell me who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Eileen took me by the hand and said, Ooh, daddy, I understand. Who do you love? Who do you love? you love? Who do you love? blew and around the corner an ice wagon flew. A bump was hit, Lord, and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Now who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I got a tombstone hand and a graveyard mind. I live long enough and I ain't scared of dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? je dan denkt van... hé, hey, wie waren dat nou? Dat waren Ronnie Hawkins en de Hawks... met hun uitvoering uit 1963 van Who Do You Love... en dat was een compositie van Bo Diddley. En waarom heb ik die nou gedraaid? Omdat de Hawks, dat werden later de band. En bij The Last Waltz, het laatste optreden van de band... hadden ze ook Ronnie Hawkins uitgenodigd. Who Do You Love kennen we natuurlijk van Juicy Lucy. En we begonnen met een nummer uit 1973 van The Pointer Sisters... En dat heette Yes We Can. En dan zijn we nu toe aan een, eh, een, een albumtrack van het album Rough Mix van Pete Townsend en Ronnie Lane. Eh, die hebben één keer een LP samengemaakt in 1977. eh, En eh, wij draaien daar één nummer van. En dat heet My Baby Gives It Away. En het bijzondere is, Charlie Watts zit op de drums. Helemaal bijzonder was dit. Van het album Rough Mix van uh, Pete Townsend, Ronnie Lane en eh, op de drums Charlie Watts. Oké, dan gaan we toe naar een top 100 hit van het jaar 1977. Hier is Smokey. just open your heart to me. You get whatever you ever need. If you think that's too high for you, baby, I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back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 baby, just call on me when you want all of me. I'll be your lover, I'll be your friend. And there's nothing I won't baby, I just live for you. With nothing to hide, no need to pretend.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 die for you. When there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone when you someone and we could fly. Cause we all have wings. But some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. Thank you. Dit was... <laughs> In Excess was dit met eh, Never Tear Us Apart uit 1988. En daarvoor natuurlijk Smokey and Lay Back in the Arms of Someone. De top 100 hit uit 1977. Dan gaan we nu naar Joe Cocker. Geweldig nummer. Have a little faith in me. it's done. you can no longer see. Let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry. and loving moms driving, baby. And have a little faith in me. And have a little faith in me. cannot speak so easily. Coming down from the whisper star to have a little faith in me. And when your back's against have a little faith fenomenale Joe Cocker met Have a Little Faith in Me... van zijn album Have a Little Faith uit 1994. Compositie natuurlijk van John Hyatt. Eh, we zijn toe aan twee tracks van het album Magical Mystery Tour van de Beatles. En dat zijn Blue Jay Way, compositie van George Harrison... en Your Mother Should Know van John en Paul. Maar natuurlijk heeft Paul dat geschreven. The Beatles. Jay way en Your Mother Should Know. Twee tracks van het album Magical Mystery Tour. En volgende week weer twee. En dan zijn we nu toe aan een uh, nederpop formatie. Nederbeat eigenlijk. Earth and Fire. Storm and Thunder. 1971 was dit Storm and Thunder van Earth and Fire. Eh, we gaan luisteren naar ehm, Jimi Hendrix. Dat hadden we in het eerste uur ook al gedaan. Toen was hij een van de nieuwkomers in, op 23 maart van 1967. Maar in 1971, hetzelfde jaar als Storm and Thunder van Earth and Fire... bracht hij, althans postuum, werd een LP uitgebracht... Cry of Love. En het belangrijkste nummer daarop was Angel. about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, van het eh, postuum uitgebrachte album Cry of Love was dit Jimi Hendrix... met eh, de uitvoering, de LP-uitvoering van Angel. En dat werd later... Dank u wel. Dat werd later dan ook nog uitgebracht op single Jimi Hendrix. Oké, dan gaan we nu iets Franstaligs doen. Dat gebeurt niet zo vaak in eh, ons programma. Johnny Halliday, die had in de 60s twee grote hits Pour moi la vie va commencer. En Des tendres années. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret un matin quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini de ne voir en lui que espoir, au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais peut-être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs pour te faire te faire oublier tes tendres années. En als je nou denkt van dat komt mij bekend voor, dat klopt. <laughs> Niet voor zeg al. Eh, in Nederland hadden we natuurlijk een grote hit mee met Spiegelbeeld van Willeke Alberti. Oui, oui. Dan gaan we nu naar Sophia George, Girly Girly. Johnny Whirly. Eh? Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you Johnny Whirly. Eh? Him have one up here, one down there, one in a Nova, one down a here. One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west, him have one up north and two down south. One a sell. Cause you jolly well, eh? Young man, you too girly, girly. You just a flash, you jolly well, eh? Him have wanna go to school, one one fool, fool. Him have wanna every time me say she think a she rude. One she a nurse, she say a ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A ah, she can't smile when the two of them But Betty, you're too girly girly. you just a flashy Johnny Whirly. Young man, you're too girly girly. you just a flashy Johnny Whirly. You're too girly girly. you just a flashy Johnny Whirly. Young man, you're too girly girly. you just a flashy Johnny Whirly. 开始找你。 1985, mocht je je dat afvragen. Sophia George en <laughs> hey, Girly Girly. Eh, we gaan naar een one-hit wonder uit 1962. Hier is Bruce Channel en Hey Baby. En dit nummer was ook de aanleiding voor eh, John Lennon om de mondharmonica te gebruiken op Love Me Do. Bruce Channel en Hey Baby. Een one-hit wonder uit 62. En dan zijn we toe aan de laatste vocale van dit, eh, programma. En dat is Nederlandstalig Boudewijn de Groot en Tante Julia. Ik was een kleine jongen Zondagochtend was een hel En dominees vertelden me wat ik niet mocht en wat wel En God zag altijd alles, groot en streng als een agent Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn kleverige cent En zondagsmiddags ging mijn moeder op visite bij mijn tante en daar moest ik mee ik kreeg koeken, natte zoenen en een kneepje in mijn wang en een kopje slappe thee Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Ik was een kleine jongen, als ik jarig was dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op de taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. En plotseling stond dan op een klap even in haar handen in wagen. En ze zei je moet wat spelen voor je tante en de rest, omdat je jarig bent. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wil, maar haal uw borsten van mijn schouder. En nu ben ik dan ouder en nu woon ik overal. En morgens weet ik vaak niet waar ik s'avonds slapen zal. Ik reis de hele wereld door, het zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, behalve tante Julia. Het is zondag en er is nog niets te doen en ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij een zoen wil geven moet ik bukken en ze zelf moet dan op haar tegenstaan. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Oh ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. We sluiten af met een eh, stukje instrumentaal en dat komt van de Shadows. En het heet The Rise and Fall of Flingleband. weet je het wel, hè? Last Paul en Mary Ford, einde programma. Uh, zometeen tussen 4 en 6 Hans. Uh, zonder vrienden, heb ik begrepen. Althans, in ieder geval het eerste uur. Veel plezier daarmee. En een eh, heel fijn weekend. En tot de volgende week maar weer.